uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer Nederlanders hebben zorgen over geld. Vooral ZZP'ers en flexwerkers maken zich zorgen... dat ze door corona minder uren konden werken. Ook lijkt het erop dat meer mensen in de schulden terechtkomen... als de steunpakketten straks wegvallen. Het zorgt voor een hoop stress, hoofdpijn en slapeloosheid... merkt ook deze huisarts. Klachten worden voornamelijk veroorzaakt door die chronische eh, geldtekort. Dan moeten we proberen een oplossing te zoeken. Dat wil ook demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra. Hij zegt dat het belangrijk is om meer over geldproblemen te praten... bijvoorbeeld met je huisarts. Er is flink wat belangstelling voor reanimatiecursussen, merken ze bij het Rode Kruis. Ze denken dat het komt door de hartstilstand die de Deense voetballer Christian Eriksen zaterdag kreeg. Hij zakte tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland ineens in elkaar. Meteen daarna gingen mensen naar reanimatieuitleg zoeken, zegt het Rode Kruis. Dus wij zagen inderdaad dat duizenden mensen naar de uitlegvideo van het Rode Kruis hebben gekeken. Ja, en dat het aantal aanmeldingen voor cursussen ook met 20, 20 eh, keer eh, zo hoog is dan normaal gesproken op de zaterdagavond. Met Eriksen gaat het inmiddels goed. Zijn toestand is stabiel. En blije Oranje-fans door het hele land gisteravond. Nederland won de eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne met 3-2. Denzel Dumfries was de man of the match. Hij scoorde de winnende goal. Denzel Dumfries de bal erin dat je denkt, dat kan helemaal niet. En dat werd door het hele land gevierd, op de meeste plaatsen gezellig. In Den Haag wat minder. Honderden jongeren stichten daar brandjes en gooiden met stenen. Deze buurtbewoner zag het gebeuren. Ja, vreselijk. De hele boel is in de fik gestoken hier zo weer. Dan denk ik bij mezelf van ja, waar gaat dit allemaal over natuurlijk. Hè? Je moet op een gegeven moment denken bij jezelf, ja we hebben gewonnen. En daarna steek je de hele boel weer in de fik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 te me llena, que te arrastra y qué?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 有风。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 full of tired excuses But it's too hard to say I wish it were simple But we give up easily You're close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 Au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non, mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi, je peine Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y'a a pas de repère. Mm. Chérie, coco, fais-moi mm, mm. Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie, coco, ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia,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 Mm, mm. Je veux le bifton, pas de bobo. Chéri Coco, veux ma photo. Fais-moi mm, pas de bobo. Appelle-moi Kataléa, mais à ah, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Kataléa, mais à ah, Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboulé Tu me parlais, j'ai vu tout là je m'en vais. Non mais de quoi je me mêle Je veux de l'air avec toi, je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a a pas de problème hmm. Chérie coco, fais-moi hum hum Je veux le bifton, pas de beau Chérie coco, veux ma photo. Fais-moi hum pas de bobo. Appelle-moi Cataléenne moi, je le sais bien, je le sais. Hmm. Appelle-moi Katalé, hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.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 the love for in this apart. I wanna have sex on the beach.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 vibe And the boys just the girls with the girls in their hair While the shot to men who just sit over there And the songs they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your hip is twisted stars Where you gonna go, where you gonna go Or where you gonna sleep tonight and you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your hip is twisted stars Where you gonna go, where you gonna go Or where you gonna sleep tonight is home to up in the morning and your head feels what the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where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 club cause he's so

must be kind.